is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Prins Willem-Alexander heeft het nieuwe natuurgebied de Volgermeerpolder... ten noorden van Amsterdam geopend. Dat gebied was vroeger een stortplaats voor giftige stoffen... en is de afgelopen jaren voor ongeveer 100 miljoen euro gesaneerd. Het was de grootste bodemsanering uit de Nederlandse geschiedenis. Het gif is bedekt met folie en dikke lagen grond en water... Willem-Alexander opende de Volgermeerpolder met het onthullen van een beeld van de veenarbeider... Het is de bedoeling dat het gebied een belangrijk territorium wordt voor vogels en andere dieren die van nature thuis horen in veenweidegebieden. Daarnaast zijn er fiets- en wandelpaden in de Volgermeerpolder aangelegd. Op gebouwen van de Rijksoverheid hangen de vlaggen morgen half stok. Premier Rutte heeft die vlaginstructie uitgegeven in verband met de herdenking van de schietpartij in Alfa aan de Rijn. De herdenking is in het Castellum Theater in Alphen... in aanwezigheid van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en premier Rutte. Aan provincies en gemeenten is ook gevraagd om de vlag halfstok te hangen. Het hunebed in Diever in Drenthe is door brand beschadigd. Tussen de stenen is vuur gestookt. En door de hitte is een van de stenen van het Rijksmonument gebarsten. De stichting die het hunebed in Diever onderhoudt heeft aangifte gedaan van vernieling. De politie roept getuigen op zich te melden.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 Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Voyez le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux, de trouver mieux. vers des brouillards mystérieux.